In totaal waren er 412 excessen. Vooral na 2 december, toen een grensrechter uit Almere werd doodgeschopt, liep het aantal excessen sterk terug. Volgens de KVB neemt de bewustwording in de samenleving toe. Een van de nieuwe maatregelen in het amateurvoetbal is de tijdstraf bij de eerste gele kaart. De speler moet dan direct 10 minuten van het veld af. In een schip in de Rotterdamse haven is vorige week 250 kilo cocaïne gevonden. Het schip kwam uit Zuid-Amerika. De drugs zaten in grote balen in een ruimte onder het dek. Daarnaast werd bij bemanningsleden voor ruim 110.000 euro aan contanten gevonden. Zeven Filipijnse bemanningsleden zijn aangehouden. Het aantal patiënten dat toestemming heeft gegeven voor uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners is dit jaar ruim verdubbeld tot een miljoen. Blijkt uit cijfers van de organisatie die het elektronisch patiëntendossier exploiteert. Nadat het aanvankelijke EPD in 2011 niet doorging, hebben organisaties zelf een systeem opgezet waarbij gegevens van patiënten kunnen worden uitgewisseld. Bijvoorbeeld tussen huisarts, apotheek en ziekenhuis. Een patiënt moet toestemming geven voor opname in dat systeem. In de Oostenrijkse wintersportplaats Lech wordt tijdens donderdag tijdens een bergmis stilgestaan bij het overlijden van prins Friso. Het is dan Maria Hemelvaart, een belangrijke feestdag in Oostenrijk, waarop traditioneel een kerkdienst in de open lucht wordt gehouden. Nu wordt tijdens die bergmis gebeden voor prins Friso. De prins overleed gisteren aan de gevolgen van het ski-ongeluk in Lech in februari vorig jaar. En de Belgische Belastingdienst heeft 12.000 mensen een aanmaning gestuurd om een achterstallige boete te betalen. Het bedrag van de boete is 0,00 euro. Het zou gaan om een menselijke fout. Het weer. Wolkenvelden, buien, mogelijk met onweer, maar ook wat zon.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 Zandvoort.